Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het protest van pro-Palestijnse betogers in Den Haag zijn 205 mensen opgepakt. Ze voerden actie in het Centraal Station en sommigen gingen op het spoor staan. Daardoor lag het treinverkeer urenlang stil. Uiteindelijk ontruimde de politie het station. Een agent raakte daarbij gewond. De politie spreekt van een grimmige sfeer en van grensoverschrijdende acties. De betogers vroegen aandacht voor de activisten van de Gaza-vloot... die woensdagavond door Israël zijn opgepakt. Ze stonden eerst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... maar nadat de ME daar had ingegrepen... verplaatste de groep zich naar het station. Het lukt alleenstaande starters steeds vaker een woning te kopen. Van alle mensen onder de 35 jaar die de afgelopen maanden hun eerste huis kochten... deden 4 op de 10 dat alleen. Dat blijkt uit cijfers van hypotheekadviseur De Hypotheker. Starters die alleen kopen krijgen wel vaak financiële steun van hun ouders. Bijvoorbeeld in de vorm van een familiehypotheek. Dat is een lening binnen de familie. Ook kunnen ze in sommige gemeenten een starterslening krijgen bovenop de hypotheek. Verder profiteren starters van het grotere aanbod... doordat beleggers hun verhuurwoningen verkopen. Na stemmingen over tientallen moties is de Tweede Kamer met verkiezingsreces gegaan. De komende weken wordt er niet vergaderd omdat de Kamerleden campagne gaan voeren. Op de laatste vergaderdag werden meer dan 50 voorstellen in stemming gebracht... waarmee de partijen willen laten zien waarvoor ze staan. Wat er van de aangenomen moties terechtkomt is maar de vraag... want over een maand is er een nieuwe Tweede Kamer. Het reces wordt op 16 oktober wel onderbroken... voor een debat over de Europese top een paar dagen later.